Bij een steekpartij in Almere is afgelopen avond Q. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte opgepakt. In de Italiaanse voetbalcompetitie is AC Milan voor het eerst in zeven jaar kampioen geworden. De club speelde met 0-0 gelijk tegen AS Roma en sleepte daarmee de 18e landstitel in de wacht. Bij Milan spelen de Nederlanders Seedorf, Emanuelson en Van Bommel. Seedorf, die bij verschillende clubs al veel prijzen won en vorige week werd geridderd, was in 2004 ook al bij het vorige kampioenschap van Milan.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 Volgens een groep moslims werd een christelijke vrouw die zich wilde bekeren tot de islam in een kerk vastgehouden. Daarop zouden de moslims de koptische kerk hebben aangevallen. Kort daarna vormde de oproerpolitie een cordon rond de kerk en vuurden ze waarschuwingsschoten. In Egypte zijn de laatste maanden regelmatig gevechten tussen moslims en koptische christenen. De kopten zeggen dat ze al jarenlang worden achtergesteld. Op filmopnamen die zijn gevonden in het huis van Osama Bin Laden in Pakistan is te zien hoe de terroristenleider naar nieuws over zichzelf kijkt op televisie. De Amerikaanse regering heeft delen van vijf filmpjes vrijgegeven van Bin Laden. Die zijn meegenomen bij de inval in Abbottabad. Die beelden moeten dienen als bewijsmateriaal dat de man die om het leven is gebracht inderdaad Bin Laden was. Op de vrijgegeven opname is ook te zien hoe Bin Laden oefent voor zijn videoboodschappen die hij de wereld instuurde. Volgens een hoge veiligheidsfunctionaris van de VS was de Pakistanse schuilplaats het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestond.